Jobboot met het NOS Journaal. De Luxemburger Jean-Claude Juncker wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daar zijn de Europese regeringsleiders het in Brussel over eens geworden. De laatste dagen verzette alleen Groot-Brittannië zich nog tegen de voordracht. Premier Cameron vindt Juncker te pro-Europees. Maar geen enkel ander land ging daarin mee. Juncker wordt de opvolger van de Portugees Barroso. Hij heeft de commissie tien jaar geleid. Jean-Claude Juncker was 18 jaar lang premier van Luxemburg en leidde ook lange tijd de landen die de euro als betaalmiddel hebben. Het kabinet wil dat de basisscholen vanaf volgend jaar meer mogelijkheden krijgen om jonge kinderen al vroeg een vreemde taal te leren. Er komt meer ruimte voor taallessen en ook vakken als geschiedenis of biologie mogen voortaan in een vreemde taal worden onderwezen. Het kabinet wil het onderwijs hierdoor internationaler en uitdagender maken. Scholen zijn niet verplicht om van de ruimere mogelijkheden gebruik te maken. Er komt een commissie die de gang van zaken rond huisarts Tromp uit Tuitje horen gaat onderzoeken. Tromp pleegde vorig jaar zelfmoord nadat hij was geschorst door de inspectie. De huisarts had een terminale kankerpatiënt behandeld met zware pijnstillers, waarna die overleed. Het kabinet wil dat de onafhankelijke commissie het handelen van alle betrokken instanties onderzoekt. De commissie staat onder leiding van oud-vicepresident Blijgrot van de Hoge Raad. Oud-minister Hans Alders wordt president-commissaris bij ProRail. Onder Alders moet de spoorbeheerder zich meer gaan richten op de publieke belangen. De staat is de enige aandeelhouder van ProRail. Staatssecretaris Mansveld benadrukt de grote bestuurlijke ervaring van Alders. De 61-jarige Alders was eerder onder meer minister van Vrom... en commissaris van de Koningin in Groningen. Bij ProRail moet ook nog een nieuwe presidentsdirecteur worden benoemd. Het weer af en toe zon, maar ook enkele buien. In het zuidoosten kans op onweer. Ook vanavond en vannacht nog een enkele bui, maar ook opklaringen.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 Die staan op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen knopend Almere en Lelystad 6 kilometer. Dat was een ongeluk, de rijstroken zijn weer open. A15 Rotterdam-Gorkum tussen de Kilo Ambacht en Sliedrecht-West 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij het knooppunt Terbrechtseplein 4 en verderop bij Moordrecht nog eens 4 kilometer. Richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Moordrecht 3. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Weert en Beeldhoven 4.